Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De coronamaatregelen in Nederland worden nog niet aangescherpt... zegt het ministerie van Volksgezondheid. Uit de wekelijkse RIVM-cijfers blijkt dat het aantal besmettingen bijna is verdubbeld. Er kwamen in een week tijd bijna duizend nieuwe besmettingen bij. Wel zegt het ministerie dat er meer aandacht moet komen voor het houden van afstand... en het vermijden van drukte. Door de tientallen besmettingen in Hillegom is het mogelijk dat er regionaal extra coronamaatregelen worden genomen. Volgens de veiligheidsregio Hollands Midden is dat nog niet nodig, maar zitten we er dicht tegenaan. Als nieuwe besmettingen niet meer aan bekende coronapatiënten kunnen worden gelinkt... kunnen straks scholen of horeca worden gesloten. Farmers Defence Force roept zijn achterban op om morgen met de auto naar het boerenprotest bij het RIVM te komen. De veiligheidsregio heeft verboden om met trekkers te komen... omdat dat tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden. FDF is boos over dat verbod, maar roept boeren wel op zich eraan te houden. Bij de politieeenheid Noord-Nederland is een agent ontslagen vanwege drugsbezit en het witwassen van geld. Hij werd op 1 juni aangehouden en toen werd er een kilo cocaïne in zijn auto gevonden. Ook zou hij contact hebben gehad met criminelen. Er loopt inmiddels ook een strafrechtelijk onderzoek naar de man. Een 49-jarige vrouw uit Oegsgeest is veroordeeld voor het misbruiken van de minderjarige vriend van haar dochter. Ze gaf de 14-jarige jongen seksuele voorlichting en dat monden uit in een seksuele verhouding die vier jaar duurde. De vrouw zei verliefd op hem te zijn. Ze moet 10 maanden de cel in en de jongen een schadevergoeding van 7000 euro betalen. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon en stapelwolken. In het noorden kan dan wat regen vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Donderdag wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn...